Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van het Europees kampioenschap te bereiken. In de halve finale verloor Oranje met 2-1 van Engeland. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut door invaller Watkins. Nederland kwam in de eerste helft snel op voorsprong door Xavi Simons. Uit een omstreden penalty maakte Kane niet lang daarna gelijk. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk noemt de uitschakeling verschrikkelijk... en zegt dat het heel veel pijn doet. Engeland speelt zondag de finale tegen Spanje. Nancy Pelosi heeft twijfels geuit over Joe Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. Eerder hebben andere prominente democraten ook al vraagtekens geplaatst bij Bidens kandidatuur. President Biden zelf heeft vorige week nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat... en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt na de gewelddadige dood van drie familieleden van een BBC-sportcommentator. De verdachte, een man van 26, is gewond. De politie zou niet op hem hebben geschoten. Hij werd aangehouden op een kerkhof in het noorden van Londen. De drie slachtoffers zijn de vrouw en dochters van de BBC-medewerker. Ze zouden zijn beschoten met een kruisboog. Of de verdachte die nu is opgepakt zo'n boog bij zich had, is niet bekend. De man zou een bekende van de slachtoffers zijn. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AFD zal het nieuwe Europa van soevereine naties zitting nemen in het Europees Parlement.